in Nederland is het vaak de chauffeur van de vrachtwagen die ze uren door moet komen, die dan eh, in de lamp gaat staan, Ja. Ehm, maar je komt er ook hele rare tafereelen tegen, met name in wie mag nou wat doen. en daar stond bijvoorbeeld in dat decor stond een stuk waarvan ik toen ik dat, en dat kan je mooi op tekeningen kan je dat bedenken, maar als je dat, je moet het daar een keer zien staan gewoon. Hè? Ik dacht, dat staat er niet goed, dat moet naar rechts. Maar ik mag ook als producent niet dat stuk pakken en verplaatsen. Dat moet de carpenter doen. Maar de carpenter mag dat ook weer niet doen op mijn verzoek. Daar moet een stoer van de bond bij zijn. Mm-hmm. Nou, dus je staat dus gewoon met vier man anderhalf uur. Thirty-seven dollars gone, now she's rolling on. How was I? I to go. That girl could take my heart everywhere she goes. Don't take her. Got a ring in her eyes, She's got no freedom. Little demon go high inside. She's got her freedom. How was I? I to go. That girl could take my heart everywhere she goes everywhere, everywhere she goes. Clinic. a cup, cold base cup, swore not to get back in it. Het is weer maandag. En dan staan ze voor de deur te piepen. Je kan het misschien bijna niet horen, maar het is er wel. Een piep. Een piep. Van een ding wat nu uitgezet wordt. Heerlijk. Nou, de piep is weg. Uh, nou, dan zijn wij er dus. Eh, jij en ik. Want het is radio. En dat is het mooie van radio, dus heel persoonlijk. En, en er komt af en toe een piep bij, en af en toe een piepje minder. Maar, maar ja, zoals muisje thuis piept, piept het nergens. Zeg ik altijd maar. het is zo fijn, hè? Op het moment dat mensen gewoon zichzelf zijn. En, gewoon niet proberen iemand anders te zijn, maar gewoon zichzelf zijn. Gewoon het stuk vreten, want dat zei mijn opa altijd. Het stuk vreten dat ze zijn. De echte ze, de echte persoon. Het is, is, wel heel bijzonder. Ik heb, ik vandaag bijvoorbeeld. Eh, ja, wat heb ik gevolgd ook alweer? Ja, oh ja, de, de Stembus heb ik gevolgd. De Canna Stembus. En eh, nou, nou, er kwamen allerlei politici voorbij. En die, die hadden allemaal vragen. En eh, daar konden ze allemaal op antwoorden. En dan die type van oranje vond ik dan wel grappig. Die, die vond ik dan wel weer leuk. Die, die van de Partij van de Arbeid, die, die, die wilde niet dat we nog eens ooit in ons leven spacecake zouden eten. Voor de rest vond hij alles prima. Dus dat vond ik ook al minder. Ja, eigenlijk vandaag heeft die code oranje of zoiets heet dat het gewonnen. Dat is helemaal niet mijn partij. Dat is helemaal niet mijn richting. Maar, maar, maar zo heb ik wel vaker rare dingen. bijvoorbeeld, neem nou Thierry. Thierry. Uh, Thierry is een, uh, ja, ongelooflijke aantrekkelijke man. Als ik een echte man zou zijn, zou ik voor hem vallen. Maar verder heeft hij eigenlijk niks. Verder heeft hij alleen maar... Eh, eh, hij lijkt er een beetje op, hoor. Ik, ik, ik vind wel dat hij een beetje op een meisje lijkt. Maar, maar, maar ik val op echte vrouwen. Ja, het zal wel weer seksistisch zijn, dit soort opmerkingen. Maar ik bedoel er niets mee. Nee. Ik zeg gewoon, als ik een echte man zou zijn, dan zou ik voor Thierry vallen. Maar ja, ik ben geen echte man. Nee, dus ik, ik val ook niet voor Thierry. Maar waar ik wel voor val. En dat is eigenlijk helemaal niet bijzonder, denk ik. Ik val voor samenleving. Eigenlijk val ik vooral voor samenbeleving. Dat, dat, dat je er met z'n allen bij bent. Dat is nou een beetje moeilijk. Gelukkig dat er radio is. dan, dan kunnen we elkaar toch op een bepaalde manier ontmoeten een bepaalde manier beleven, een bepaalde manier iets voelen. En dat is bijzonder. Voelen. Niet eh, vanwege gewin. Nee. Bij mij zijn al mijn gevoelens altijd op verlies uitgelopen. Ja. Ja, ik, ik, ik moest er gewoon aan toegeven. Aan mijn gevoelens. Volgens mij ben ik niet de enige. Zijn er een hoop mensen die maar wat graag toegeven aan hun gevoelens. Nou, neem van mij aan, dat moet je niet doen. Ik heb al meer dan 41 jaar dezelfde vrouw, joh. Ja, jongen, jongen, jongen, dat is echt gewoon... Dat je echt denkt, hoe kan dat nou? Waarom is dat? Nou, dat is vanwege mijn gevoelens. En ik kom er gewoon niet vanaf. Nee, als ik een echte man was geweest, was ik voor Thierry gevallen. Maar ja... Het is Thierry. Phew. Well, I heard them fly a Confederate flag. down at the state house. Gun my head from the hand of the man. Down at the state house. reaching for a dollar in hole in my pocket. Down at the state house. They say I got rights, I really shouldn't knock it. Down at the state house. What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? broken bones, broken rules. They can all be fixed. So I let them who battle with the pen and the others with the fist. Uh, made a strong, made defiant. With words I can not convince. You can take this ass roll, but I'll take it as it is. Lord, they wanna hold me with wrongful suspicion down at the stairhouse. Got me all bundled up, better not go put this Down at the stairhouse. And it sings all part of a hundred year tradition. Down at the stairhouse. And I feel they got a mental condition. Down at the stairhouse. Say, what can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? for the CIA. Run Contra, I'm the mom, America Casca, my love. Visions of light, yes, visions of death, no, visions gone astray. While you jump on the disentanglement, uh, and you fly away. Tumble on the weak, ignore the poor. Down at they got a position for me on the floor. Hell no. Down at the state They say you're gonna make a real, real nice world. Down at the But they don't know the law. No, not at all. Down at the Say, what can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? What can we do? dat dit gewoon ridderradio is. Dat is niet een gewone radio, maar een ongewone radio. Daar luisteren gelukkig maar heel weinig mensen naar. Want luisteren naar is niet het ding voor een echte ridderradio luisteraar. Nee. Je, je maakt het hier echt mee. Je, je bent erbij. Je kan ingrijpen als je wil. Je, je kan er iets over zeggen. Je, je kan zelfs meedoen als je weet hoe dat kan. En, en dat is bij een heleboel dingen niet zo. Nee, bij de meeste dingen is het gewoon zo je moet gewoon luisteren. Ja, dit is gewoon de regel en zo is het. En daar hou je niet aan. Niet verder zeuren. Het is gewoon zo. En daar geloof ik dus niet in. Nee, heb ik ook nog nooit in geloofd dat het gewoon zo is. Nee. Dus het is ook wel eens anders. Ja. maar meestal niet. Meestal is het heel gewoon. Heel gewoon. Niet een nieuw gewoon of een oud gewoon, maar gewoon gewoon. Gewoon. Nou, zo zit ik dus met mijn gevoelens. Ik, ik weet, het zijn gewoon gevoelens. En ik kom er niet vanaf. En van sommige gevoelens wil ik wel af, maar, maar andere gevoelens, die wil ik gewoon niet missen. Ik, ik, wil eigenlijk. Nou ja, ik, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, maar eh, soms heb ik ongelofelijke, begin ik een hekel te ontwikkelen, zal ik maar zeggen, dat ik echt gewoon denk van, hé, hey, dit eh, gaat recht tegen mijn haren in. En toch heb ik heel vaak, eigenlijk bijna altijd, eigenlijk altijd. Zoiets van, ik moet daar toch ook gewoon eens naar luisteren. Maar dan niet luisteren in de zin van dat ik het moet gehoorzamen. Want gehoorzamen en luisteren zijn twee hele verschillende dingen. Eigenlijk hebben ze helemaal niet eens wat met elkaar te maken. Nee. Want gehoorzamen kun je ook aan een zweep of aan een handboeien. En, en, en er zijn nog wel een heleboel dingen waar je dan aan gehoorzaam moet zijn. Terwijl het niets met je oren te maken heeft. Nee. Nou weet ik ook wel, er zijn ook een heleboel mensen die die hebben wel oren, maar, maar die horen me niet nu. Eigenlijk de meeste mensen horen me nu niet. Nee, maar, dat hoeft ook helemaal niet. Er is, is geen enkele noodzaak toe. Doe gewoon je eigen ding. Zoals je altijd je eigen ding gedaan hebt. Maak fout na fout. Probeer niet te verbeteren, maar probeer te veranderen. En, en niet jezelf natuurlijk, want je moet wel jezelf kunnen blijven. Want als je niet meer jezelf kan zijn, dan klopt er iets helemaal niet meer. Dus in een wereld waar je niet jezelf kan zijn, moet je eigenlijk gewoon niet wezen. Nou, zo is het ook met vluchtelingen. Ja. Er zijn een heleboel vluchtelingen die, die waren ergens, maar, daar kunnen ze niet zijn. Wie ze zijn. En ze blijven het echt hoor. Het is, is niet uit te roeien. Het idee alleen al. Jezelf zijn. Wie wil dat nou niet? Maar ja, dan krijg je op een gegeven moment de vraag van wie, wie, wie, wat en wat en waar en hoe. En ben je zelf eigenlijk? Nou, ik zal je vertellen, ik, eh, ik leef al een, eh, een jaar of 58 en ik heb het gevoel van mezelf dat ik nog steeds dezelfde ben. Dezelfde Guusjan Oetlul. Of sprak ik dat nou te snel uit? Dat je dat niet precies kan horen op de radio. Nou, oké, hier spreekt Guusjan Oetlul. Maar ja, je weet het. Wat niet is, kan nog komen. En ik hoop zo ontzettend dat het komt. Dat ik me echt helemaal begrijp. Dat ik mezelf helemaal kan doorgronden. Maar ja, Zo is het nu nog niet. I go by my mother's house. It's all boarded up. The school I went to ain't nothing but a sea of rubble. The church I was married in, them bells, they don't ring no more. The choir don't sing no more. The preacher don't preach no more. That's just the way things are. That's just the way it is. Now the same old streets I grew up in. That's just the way things are. That's just the way it is. Now the same old streets I grew up in. I walk through the cemetery it's all empty now. I put a rose on the grave of the fallen hero. I look out into the wild, all I see is emptiness. So much loneliness, I just want forgiveness. That's just the way things are. That's just the way it is now in the same old streets I grew up in. That's just the way things are. That's just the way it is. Not the same old streets I grew up in. just the way things are. That's just the way it is now. The same old streets I grew up in. That's just the way things are. That's just the way it is now. The same old streets I grew up in. I grew up in. I grew up in. I grew up in. I grew up in. is het zo? Blijft het zo? En, en, en waarom is het zo? Of, of blijft het zo? Of gaat het zo niet verder? Ja, zijn allemaal vragen eh, die bij mij dan spontaan opkomen. Op het moment dat ik denk van nou, sommige dingen kunnen best wel anders. Misschien wel beter. Niet, niet omdat ik het denk, hè. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, laat eigenlijk altijd genoeg ruimte aan anderen om er ook over na te denken. Maar op het moment dat ik erachter kom dat er al genoeg andere mensen ook over nagedacht hebben, ben ik al gauw verkocht. Als andere mensen er ook al over nagedacht hebben, dan denk ik gewoon het liefst met ze mee. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik, ik, ik, kan niet anders. Ik, ik, wil het liefst geven. Nou, nou heb ik dus helemaal niks. Maar, maar dan nog wil ik geven. En, eh, eh, en daarbovenop wil ik het liefst ook slagroom erbij. Of is dat... Oh nee, dat is tegenwoordig ook al helemaal weer fout. Dat is veganistisch eh, niet. Nee, dat is niet veganistisch. De slagroom kan ook niet meer. Boter. Kaas. Eieren. Vroeger was dat gewoon een spelletje. Nu is het voor sommige mensen ongelooflijk serieus. Geen boter, kaas en eieren meer. Terwijl het is gewoon een stom spelletje. Met vier strepen. En rondjes. En kruisjes. Zoiets. Meer is het niet. En de meeste mensen kunnen er gewoon tegen en de meeste mensen hebben er gewoon ook iets aan. En waarom kunnen boter, kaas en eieren niet meer? Nou, dat is een heel simpel antwoord. Dat kan niet meer omdat het allemaal zo grootschalig geworden is, dat niemand er meer eigenlijk een voordeel aan kan halen. Nee. Want het nadeel wordt veroorzaakt door die grootschaligheid. Ja. En dat nadeel is zo goed als niet te compenseren. Oftewel, dat je gewoon eh, vervangende voorwaarden kan. Nou ja, je, je weet hoe ambtenaren denken. Je weet hoe de politiek rekent. Dus reken daar mij niet op. Nee. Niet dat dat soort mensen niet te vertrouwen zijn, want er zitten er tussen. Wauw. Maar, maar anderen, ja. Ik, ik, heb er geen andere woorden voor. Dat zijn gewoon mensen die hebben gewoon een baan en doen hun dingetje. En andere mensen denken dat ze hun baan heel goed moeten doen. En die doen dan meer als hun dingetje. En sowieso heb ik net al gezegd, ik ben geen echte man. Ik val niet op mensen als Thierry. Dus ik ben ook eigenlijk niet geïnteresseerd in welk dingetje dan ook. Nee. Ik, heb het meer op eh, geheime doorgangen. Ja. Zo in één keer een gleuf die je niet verwacht. Of een gaatje waar je net in past. Ja. Maar dat zijn weer hele andere dingen uit hele andere tijden of, voor hele andere tijden. Ik weet niet eens meer of je dit kan zeggen in deze tijd. Want dat is wel verwarrend hoor. Ik kan er zelf helemaal niets meer mee met deze tijd. Ik kon sowieso met tijd al weinig, maar met deze tijd kan ik eigenlijk helemaal niets. Nee. Het is, ja, het is een tijd. En het is gelukkig op een tijd dat er niemand luistert. Want het, dat hoeft ook niet. Je hoeft niet te luisteren. Blijf bij jezelf. Wie je ook bent. Wat mij betreft, eh, je, mag alles vinden. Je mag alles denken. Je mag alles ontdekken. Je, je mag wat mij betreft zelfs alles dekken, maar meestal is dat niet zo handig of zinvol of bevredigend genoeg. Ja, ik weet het. Iedereen heeft natuurlijk een verzekering die van alles en nog wat wil dekken. Maar ik zou mijn geld nooit uitgeven. Voor welke dekking dan ook. Nee. Ik, ik, ik, ik ben gewoon dan wel zwaar geen echte man, maar gedekt worden zie ik zeker niet zitten. Nee, stel je voor je zal. Nou ja, nee, dat is, volledig verkeerde tijd, volledig verkeerde moment. En dat gebeurt wel vaker. Dat gebeurt heel vaak. Eigenlijk is het voor alles altijd de verkeerde tijd en het verkeerde moment. En soms gaat dat zelfs samen. Samen? Ja. Dat je denkt van, hé, hey, wow, oeh, dit gaat wel helemaal hard de verkeerde kant op. En dan kun je het al niet meer stoppen. Dan gaat het gewoon door. Eh, zonder enige rem gaat het gewoon maar door. En, en hoe, hoe komt dat? Nou ja, ik weet het niet, maar... Cause I ain't gone yet. This goes swimming in the ocean. Cause I ain't gone yet. With the whales and the fishes. Cause I ain't gone yet. Let's have some lunch at La Bastille. Cause I ain't gone yet. Let's hear the French play rock and roll. Cause I ain't gone yet. Like my dear friend Nicola. I'm not gone. I'm not gone yet. I'm not gone running out so green. I ain't got no regrets, so won't you hold me, baby? Cause I ain't gone yet. Won't you please kiss me, baby? Cause I ain't gone yet. You're the prettiest girl I've seen. Cause I ain't gone yet. You're so goddamn beautiful. Cause I ain't gone yet. Is it your smile or your eyes? Cause I ain't gone yet. Is it your voice that hypnotizes? It's alright, Kanye. And then you stand so tall. It's alright, Kanye. As we walk through the city. It's alright, Kanye. While Lumiere looks like jewels. It's alright, Kanye. And all the stars shine like diamonds. Rona gone, Rona Kanye. Rona gone, Rona Kanye. This one is also breathing. I ain't got no regrets. So won't you hold me, baby? Cause I ain't gone yet. Won't you please kiss me, baby? Cause I ain't gone yet. gone. I'm not gone yet. As long as I'm still breathing, I ain't got no regrets. So won't you hold me, baby? Cause I ain't gone yet. Won't you please kiss me, baby? Cause I ain't gone yet. is dus Ridder Radio. En eh, nou, het is leuk om te weten voor sommige mensen, want de luisteren, sommige mensen luisteren dus wel, hè? Niet dat ze moeten luisteren, maar dat ze het horen of langs zich heen horen gaan of over zich heen voelen vloeien. Het ligt er maar aan naar welk programma je luistert. En ehm, Stel je voor dat jij ook op de chat wil komen. Dat kan heel makkelijk. Eh, Ridderradio.com. En eh, dan ga je daar gewoon heen. En eh, dan, dan, dan, zie je ook dat er een chat is. En ja, dan moet je je voorstellen dat er bijvoorbeeld iemand op de chat is die nu zijn schoenen vervest. Ik heb al een hele tijd schoenen aan. Ik denk, ik moet andere schoenen aan. Dat heb ik ook. Heb ik ook. Voor iedere klus het liefst andere schoenen. Echt waar. Als ik door de modder moet lopen, heb ik het liefst laarzen. Ja. En uh, stel, je, stel voor dat ik een, een berg op moet klimmen, dan heb ik het liefst daarvoor geschikte schoenen. Maar stel je voor dat ik gewoon uh, eh, 10 kilometer wil hardlopen, dan wil ik toch weer wat andere schoenen. En, en zo blijven we als mens continu verwisselen, ons aanpassen aan de omgeving. Maar is dat wel zo handig? om je aan te passen aan de omgeving. Nou, eh, het, lijkt als je om je heen kijkt van niet. Nee. eigenlijk wij mensen doen helemaal niks om ons aan te passen aan de omgeving. Nou, dan zeg ik wel wij mensen. Er zijn mensen die zijn uitzondering op wij mensen. Dat zijn de uitzonderingen. Helaas de uitgezonderden. Ja. Dat zijn de mensen die altijd al woonden op de plek waar ze woonden en daar leefden ze. Op hun manier. Niet, niet zoals wij ons het leven voorstellen, maar wel op een manier. Die, die mensen leven nog steeds, hè. Het worden alleen steeds minder. Steeds minder mensen die weten hoe de aarde eigenlijk werkt. Hoe, hoe je omgeving eigenlijk werkt. Hoe, hoe alles eigenlijk werkt. Met, voor, maar heel vaak ook tegen elkaar. En de grote grap is eigenlijk, dat is niet de bedoeling. Je, je, je moet zorgen dat er een bepaald soort evenwicht blijft. Ja. Een soort van balans tussen het een en het ander. Maar die balans is vaak heel ver te zoeken. Die balans is eigenlijk kwijtgeraakt. Er zijn zelfs sommige partijen in onze komende verkiezingen die willen dat de balans nog veel verder uitzicht raakt. Die, die willen minimum straffen. Minimum straffen. En, en dat maakt iets heel raar. Ja. Want stel je voor dat je gewoon wel iets gedaan hebt waarvan je zelf ook weet dat het eigenlijk nooit had moeten, nooit had mogen, nooit had kunnen gebeuren, waren het niet dat in die omstandigheid, op dat moment. het ineens wel nodig was. En je wordt betrapt. Krijg je een minimumstraf voor iets wat iedereen gedaan zou hebben op dat moment. Denk daar maar eens over na. Minimumstraf. Straf. Dat is ook heel straf, zoiets. Dit slaat helemaal nergens op. Wie is er ooit beter geworden van straf? Nee. Nee, stel je voor, hè, van ik heb nou bijvoorbeeld een topatleet en die, die, die loopt eh, duizend meter in weet ik hoeveel milliseconden of zo. En, en hij doet het even niet goed. Dan zou ik hem dus een straf kunnen geven, waardoor hij niet meer zo goed kan blijven als dat hij is. Dat is wel een hele brute straf. En, en zo moet iedereen zichzelf zien. Als een topatleet. Want dat ben je. Ja, zeker weten. Iedereen die dit kan luisteren, die tot hier gekomen is, moet wel een topatleet zijn. Want ik was al lang afgehaakt. Ik had gedacht, ja, dat gedachtegoed ken ik al. Maar dat is logisch ook natuurlijk. Want het is mijn gedachtegoed. Nee, dat is dus lekker niet zo. Nee. <laughs> nee, ik heb, ik heb geen gedachtegoed. Nee. Ik, ik, ik, ik laat het gewoon aankomen waaien. Tja. Ik, ik heb niet het idee dat ik iets moet filteren. Nou, als het goed is, kan iemand nu rondjes horen blaffen. En zo niet, dan nou, is het ook goed. Ik, ik hoor ze wel. En als jullie ze niet horen, komt het ook helemaal goed. Eh, de gevangenisdirecteuren, bewakers en andere gevangeniswerknemers worden beter van de straffen voor anderen. Ja, dat klopt. Eh, kijk, eh, je, je kan mensen wel proberen uit te leggen, proberen, ja, je, kan echt niet meer dan proberen. Nee, echt niet. Als mensen het niet begrijpen, dan begrijpen ze het niet. En het kan zijn dat iemand anders iets volledig achterlijk zegt, wat jou betreft. En, en, en dat die iemand ineens een muntje hoort vallen. Zomaar. Om, omdat iets wat waarschijnlijk tot hetzelfde leidt, op een andere manier gezegd wordt. En je, je kan alles op een heleboel manieren zeggen hoor. Je, je, je kan zeggen, hey. Je kan zeggen, hey. Je kan zeggen, hey. Je kan zeggen, hey. Je kan hey, pas jij daar eens even mee op. hey, wat leuk om je te zien. hey, wat doe je nou? hey, dat dacht ik nou net ook. Maar ja, dat was toen. En uh, blij dat ik leef. En doe met z'n allen mee. Want het is er om geleefd te worden en om beleefd te worden. Wees vooral beleefd. I ain't gonna sit around and wait for something new. Life is for a living, and living's what I'm gonna do. There will be good times and the bad times too. Life is for a living. and living's what I'm gonna do. Life is for living, and living's what I'm gonna do. I was born on the same street, in the same house of my mother. I went to the same schools, wore the same clothes that once were my brothers. And I ain't gonna sit around wait for something new. See, life is for living, and living's what I'm gonna do. There may be good times and uh, bad times too. Life is for living, and living's what I'm gonna do. Life is for living, and living's what I'm gonna do. I've had the same friends, the same kids the same people around. There's something that's calling me. I gotta leave this boring old town. I ain't gonna sit around and wait for something new. Life is for living, and living's what I'm gonna do. Through the good times and bad times too. Life is for living and live it's what I'm gonna do. Life is for living, and live it's what I'm gonna do. I said, life is for living, and live it's what I'm gonna do. Ja, leven. Dat is wat we gaan doen, wat we moeten doen, wat we kunnen. Ja, je, weet niet hoe vaak je het kan. Hè? Ik, ik, ik, ik weet maar van één leven en dat is mijn leven. En toen was ik er en nu ben ik er nog steeds, maar dat gaat niet eeuwig duren. Nee eeuwig duurt eigenlijk helemaal niks. Maar mensen dromen ervan. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Wat de regels zijn. Hoe het moet. Ja. En dan mis je dus alle schoonheid van deze wereld. Want als je om je heen kijkt, er is nog wel hier en daar een plekje waar dat kan, dan zie je dat er een heleboel mogelijkheden zijn. Niet ieder vruchtje is rond. Niet ieder blaadje is langwerpig. Niet ieder blaadje is groen. Maar ook die blaadjes doen ertoe. Alles doet er eigenlijk toe. We missen eigenlijk als we alleen maar binnen mogen zitten, heel veel. De vogels fluiten vanavond ongelooflijk fris en fruitig. Belooft een mooi jaar. En de maan was van de week al vol. Nou, er zijn sommige mensen ook helemaal vol van en denken dat ze daar allerlei invloeden van merken, maar... Er is geen grotere invloed op deze wereld dan jij. Of als jij. Of jij bent het gewoon eigenlijk. Jij bent, of moet ik u zeggen? Ik zeg gewoon jij omdat ik het gevoel heb dat ik je gewoon ken. Dat je eigenlijk net zo in elkaar zit als ik. Onwetend. Onnozel. En vol van onbegrip. En dan eindeloos je best doen om het te snappen, te begrijpen de enige lijn in te ontdekken. Maar meestal is ons sporen slechts bijster. Het is, nauwelijks een spoor te noemen. Nee. Het springt van hier en, en dan naar daar. Eh, dan weer een raar bochtje en dan weer terug en dan weer heen en dan weer... Oeh, het is alsof het een achtbaan is. Nee, niets blijft ooit hetzelfde. En sommige mensen blijven er maar van overtuigd dat ze daarvan dromen. Maar zo is het niet. Alles verandert en zal altijd blijven veranderen. En dat vind ik juist fijn. En jullie? Wat vinden jullie ervan? Come gather around people wherever you roam. Admit that the waters around you have grown and accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a changing. Call writers and critics who promise I will pay. And keep your eyes wide, the change won't come again don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling that For the loser they will later win. For the times they are a changing. Corn senators and congressmen, been easy to call don't stand in the doorway, don't block a door. Who gets hurt? Well, he who gets stoned. There's a battle outside raging. We'll shake your windows and rattle your wall. For the times they all are changing. mothers and fathers throughout the land. When don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your whole road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend a hand. For the times they are a changing. The line is drawn and the course is chaos. The slow one now will later be fast, and the present now will later be past. Your order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a chance. Ja, het zijn tijden. Tijden die alles bepalen, denken wij. Nou, het is ook wel een klein beetje zo. Op de meeste radiostations is dat zo. En zo is het ook bij Ridder Radio. Ik ga zo meteen het eh, stokje wisselen. Zo heet dat toch in de atletiek. Als je een estafette loopt stokje wisselen met Willem? Ja. En Willem is er nog net op tijd. Want ja, anders was hij niet binnen geweest en... Je mag niet meer buiten zijn nadat je Willem kan horen. Nee, Willem is ontzettend dwingend hierin. Op het moment dat Willem begint te praten, blijf je gewoon luisteren. Ik vind het zelf af en toe heel jammer dat er andere mensen doorheen zitten te praten, maar Willem zit daar niet mee en dus zit ik daar ook niet mee, want het is Willem zijn programma. En ik weet, ik ben ongelooflijk gezeur en ik ben blij dat er gewoon maar heel weinig mensen naar mijn programma luisteren. En heel veel mensen naar Willem. Want ja, dan moet je thuis zitten. En dan is er eigenlijk niks anders meer dan Willem. Eigenlijk voor mij is het al heel lang geleden, ooit een keer gebeurd. Het is, toen was ik nog een klein jongetje. Het was ergens in de kar gaat door in Utrecht. Voor zover ik me kan herinneren, maar ik was echt nog heel klein. Dat was Willem de Ridder, die ging daar een verhaal vertellen. Nou, jongen, je, wil niet weten. Je wil niet weten. Ik heb er helemaal niks van opgestoken verder, hoor. Nee. Ik ben nog steeds zo dom jongetje als dat ik toen was. Ik voel me ook wel een beetje gezegend. Ik weet nog niet door wie, maar... Vanwege dat ik me nog steeds dat kleine jongetje kan voelen. Dat ik nog steeds gewoon... Mezelf blijf ontdekken. Nou, want ik weet nog zoveel van mezelf niet. Niet dat het nodig is natuurlijk, maar ik zou het wel graag willen weten voordat ik niks meer weet. Voordat ik er niet meer ben. Nee, nou, dat bedoel ik niet over vanavond hoor, want zometeen ben ik er niet meer op de radio. Maar dan ben ik er in het echt nog wel hoor. Maak je maar geen zorgen. Komt allemaal goed. Alles komt allemaal gewoon wel goed. Er is gewoon eigenlijk niks wat fout kan gaan. Hoewel? Ja, natuurlijk. Ja, er, zijn een heleboel mensen die, die willen zo graag. Maar het gaat niet om wat je wil. Het gaat erom wat je kan. En, kan je wel wat je wil? Aan alles is een grens. En ik weet wel, mensen houden daar niet van, van grenzen. En ik zelf ook niet. Maar dan heb ik het weer over hele andere grenzen die weer door hele andere mensen ergens gelegd zijn. En ik denk niet dat wij mensen geschikt zijn om de juiste grenzen te leggen. Nee, daar zijn we te dom voor. Nou, we gaan uh, zo meteen over naar Willem, maar ja. Het is nog erger als naar mij luisteren hoor. Echt wel. Gelukkig maar. four, five, six, seven, eight. No one save here. we're all in danger. Through a corridor, I see a stranger running around second. I see him walking, lock your doors now. I hear him knocking, up to no good, up to no good, like a spark on a wire or a splinter in wood. Best intentions get misunderstood, but damn motherfucker is up to no good, up to no good, up to no good. Up to no good, up to no good. Up to no good, up to no good. Two, three, four, five, six, seven, eight. Cause like a snake, he's good at stealing. He even steal the plaster off the ceiling. Cloaked in darkness, I see him standing. Making moves in the night, he's a ghost man. Up to no good, up to no good. Like a spark on fire or a splinter in wood. Best intentions been misunderstood, but that motherfucker is up to no good, up to no good, up to no good, up to no good, up to no good, up to no good, up to no good. Good four, five, six, seven, eight. You end up in the system. He's your friend. Now we're gonna miss him. Lots of no good. Nothing no good. Like a spark on a wire or a splinter in wood. Best intentions get misunderstood. But that motherfucker is all to no good. Up to no good. Up to no good. Up to no good. Up to no good. Up to no good. Up to no good. Up to no good. Up to no good. Exterminate! I miss him much longer. But longer, like a spark on a wine or a splinter in wood. Best intentions get misunderstood, but that motherfucker is hard. To no good, up to no good, up to no good, up to no good, up to no good, up to no good, up to no good, up to no good, up to no good. six, seven, eight. I'm on the stand watch your back first. Reptile ramble. Get up in the system. He's a friend. Now we're gonna miss him much longer. Nothing longer like a spark and a wild forest. Which I do. Best intentions for this on